met gedoogsteun van de PVV. Ruim twee derde van de aanwezige leden stemden voor... Dinsdag moet de CDA-fractie over de plannen beslissen en dan moet ook blijken of de Kamerleden Koppenjan en Ferrier hun verzet hebben opgegeven. VVD-leider Rutte hoopt zijn kabinet voor de herfstvakantie te kunnen presenteren. In Frankrijk hebben opnieuw honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. President Sarkozy wil die verhogen van 60 naar 62 jaar. De grootste demonstratie was in Parijs. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 900.000 betogers, maar volgens de vakbonden waren het er 2,9 miljoen. Aan het vorige protest deden bijna een miljoen mensen mee. In Brazilië worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Ruim 135 miljoen Brazilianen kiezen een opvolger voor president Da Silva die niet herkiesbaar is. De strijd gaat vooral tussen zijn partijgenoten Rousseff en de conservatief Serra. Als niemand meer dan de helft van de stemmen krijgt, komt er een tweede ronde. De Brazilianen kiezen ook een nieuw parlement, senatoren en gouverneurs. In Duitsland wordt dit weekend de 20 verjaardag van de hereniging gevierd. In Berlijn en in Bremen zijn grote feesten en concerten. Zo is er in Bremen een drakenbootrace met deelnemers uit alle deelstaten. Bondskanselier Merkel spreekt in allebei de steden... en ook Helmut Kool, die bondskanselier was tijdens de hereniging, houdt een toespraak. In heel Nederland hebben vogelliefhebbers gisteren meegedaan aan de Euro Birdwatch. De spreeuw bleek het meest voor te komen. Die werd 50.000 keer geteld. Tweede werd de kiewit en de opvallende nieuwkomer is de zanglijster. Daarvan werden er vorig jaar ruim 800 geteld. Dit jaar meer dan 18.000. Dan nog het weer.